Dat blijkt uit onderzoek van de BOVAG. Ook gaan tienduizenden mensen met zomerbanden naar wintersportgebieden. In veel gebieden zijn winterbanden en sneeuwkettingen verplicht. Wie dat niet heeft, riskeert hoge boetes. De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen... vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder de Nederlandse Bank ontbrak belangrijke informatie in dossiers over klanten. Zo wist de bank niet altijd wie de eigenaar van een bedrijf was... wat het risico op witwassen groter maakte. De bank kreeg de boete afgelopen september, maar die geldt voor overtredingen tot 2016. In de reactie zegt de Rabobank dat de problemen inmiddels zijn aangepast. De mensen die meededen aan een werklozenproject in Tilburg... willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze op een inspraakavond van de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro... omdat ze jarenlang werkten met de kankerverwekkende stof Chrome 6. Dat bedrag vinden ze veel te laag. Ze denken zelf aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse congres zijn tot een akkoord gekomen om een nieuwe shutdown te voorkomen. Wat er in het akkoord staat is officieel nog niet bekend, maar Amerikaanse media melden op basis van bronnen dat er 1,4 miljard dollar beschikbaar komt voor een grenshek in Texas. President Trump wil eigenlijk 5 miljard voor een grensmuur. Trump moet het akkoord nog wel goedkeuren. Het weer nog, veel bewolking, misschien nog een beetje regen... en in het zuiden en westen ook zon. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf donderdag veel zon, weinig wind en 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging in Noord-Holland op de A9 na een ongeluk met vijf auto's.